1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bijna 2 miljoen gepensioneerden en werkenden worden volgend jaar waarschijnlijk gekort op hun pensioen... omdat hun pensioenfondsen er slecht voor staan. De pensioenfondsen voor de metaal PME en PMT hebben een slecht beursjaar achter de rug. Ook hebben ze last van de lage rente. Korter lijkt onvermijdelijk. Volgens pensioenfonds PME is de kans bijna 80% dat de pensioenen volgend jaar omlaag gaan. Dat hangt af van de ontwikkeling van de rentestanden en de financiële markten. In 2018 zijn er bijna 66.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. 5% meer dan in 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2009 werden er niet zoveel nieuwe huizen gebouwd. Nederland telt nu ruim 7,8 miljoen huizen. Flevoland groeide het hardst. Friesland, Drenthe en Limburg kregen er maar weinig nieuwbouwwoningen bij. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. In de hoofdstad legde hij een eet af en zei dat hij de macht overneemt van president Maduro. De Amerikaanse president Trump erkent de machtsovername... en zegt dat de VS alle macht zal gebruiken om de democratie in Venezuela te herstellen. Maduro is woedend en wil de relatie met de VS verbreken. Amerikaanse diplomaten moeten van hem binnen 72 uur het land verlaten. En The Adams Family is de grote winnaar van de Musical Awards. Het stuk is uitgeroepen tot beste grote musical... en won in de categorieën beste regie en bewerking. De belangrijkste acteerprijzen gingen naar de hoofdrolspelers in Evita... Brigitte Heitzer en René van Koten wonnen de awards... voor beste vrouwelijke hoofdrol en beste mannelijke hoofdrol. Heitzer werd zo alsnog bekroond voor haar rol als Evita Perron. In 2008 was ze ook genomineerd met dezelfde rol, maar greep ze mis. Het stuk is sinds vorig jaar weer terug en Heitzer speelt opnieuw de hoofdrol. En met succes dus. En dan het weer, half tot zwaar bewolkt en weinig wind.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 I play for keeps, but I'll play right. That's why I'm just so damn hype. So all you play actors and fake me show you what it takes. I'm just one of a three-man band, and we're backed by the man.